uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 9 gigabyte aan e-mails, contracten en delen van de boekhouding gestolen... en op illegale downloadsites gezet. De partij zegt dat er ook veel valse documenten bij zitten... en dat er geen stukken zijn opgedoken waardoor Macron in de problemen kan komen. Morgen zijn de Franse verkiezingen. Macron is de favoriet om de nieuwe president te worden. Bij PSV en Vitesse zijn twee oud-jeugdspelers vroeger misbruikt. Ze vertellen in de Volkskrant voor het eerst hun verhaal. De jeugdspeler van PSV werd vanaf zijn achtste jarenlang aangerand... door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. Dat was in de jaren zestig. In de jaren 90 werd bij Vitesse een jeugdspeler aangerand... en een nacht lang vastgehouden door zijn teamleider. De oud-katholieke kerk is geschokt door de uitkomst van eigen onderzoek... naar seksueel misbruik door priesters... Onlangs werden er al twee geschorst. Nu zijn er nog vijf gevallen aan het licht gekomen. Die priesters zijn allemaal overleden. De misbruikzaken worden nu onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken hoe de kerkleiding omging met de meldingen over misbruik. Eurocommissaris Timmermans moet weg, dat vindt de Hongaarse regering... omdat hij premier Orbán in verband zou hebben gebracht met antisemitisme. Dat Orbán de zakenman George Soros een speculant heeft genoemd... neigt volgens de krant Die Zeit naar antisemitisme omdat Soros Joods is. Timmermans zei in de krant dat hij dat ook zo heeft begrepen en dat hij er verontwaardigd over is. De politie laat uniformen binnenkort niet meer via de gewone pakketpost bij agenten thuis bezorgen. Volgens het AD gebeurt dat straks via een beveiligde transportdienst, omdat het wel eens voorkomt dat pakketten bij de buren worden afgegeven. Dat mag officieel niet om te voorkomen dat een uniform in verkeerde handen valt. Het weer, de stroomt warmere lucht het land binnen. Vanmiddag schijnt de zon geregeld bij 15 tot lokaal 21 graden. Morgen ook droog en iets koeler bij een graad of 16.